Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland is bereid om te onderzoeken of de visumplicht voor Surinamers kan worden versoepeld of afgeschaft. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau ANP. De Surinaamse regering wil al langer dat Surinamers vrij naar Nederland kunnen reizen. Nu moeten ze nog voldoen aan een aantal eisen... zoals een financiële garantstelling of een officiële uitnodiging van een familielid. Nederlanders die naar Suriname gaan hoeven alleen een zogenoemde toeristenkaart te kopen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland op de vingers getikt... voor de detentie van een Italiaanse casinobaas op Sint Maarten. Die was inhumaan, stelt het Hof. De casinobaas zat een half jaar vast om te worden uitgeleverd aan Italië. Er was geen daglicht of ventilatie en gevangenen moesten op de grond slapen. De casinobaas krijgt een schadevergoeding van 5000 euro omdat Sint Maarten een bijzondere gemeente is binnen het Koninkrijk... is Nederland verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het eiland. twee jaar geleden werd Nederland daarom al eens aangesproken... op de uitzichtloze situatie van levenslang veroordeelden. Orkaan Michael is uitgegroeid tot een orkaan van de tweede categorie. Gevreesd wordt dat de orkaan nog krachtiger wordt... als hij vandaag de Amerikaanse staat Florida bereikt. In 35 districten is de noodtoestand afgekondigd. 120.000 mensen moeten verplicht vertrekken uit het gebied. Ook het westen van Cuba krijgt te maken met orkaan Michael. En ook bij de Olympische Spelen in Tokio over twee jaar... zal een team met vluchtelingen deelnemen onder de vlag van het Internationaal Olympisch Comité. Dat is besloten op een IOC-congres in Argentinië. Bij de Spelen in Rio de Janeiro twee jaar geleden... deed voor het eerst een team met vluchtelingen mee. Die kwamen uit onder meer Syrië, Congo, Ethiopië en Zuid-Soedan. Het weer nog, vannacht 3 tot 8 graden. Lokaal kan het vriezen aan de grond.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 My childhood hero and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and I.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 In this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me. Will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.